Maar in de loop van de dag kwamen er nog veel meldingen bij. 14 ogen zijn blind geworden. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nieuwjaarsnacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. Wel waren er op tientallen plaatsen in het land incidenten met geweld tegen hulpverleners en politiemensen. Oud-president Nout Welling van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese Bankenunie. Volgens hem voorkomt hij niet dat de belastingbetaler opdraait voor een faillissement van een grote bank. Ook noemt hij de afspraken onvoldoende voor een goede aanpak van een grote systeemcrisis. Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de bankenunie, die juist is bedoeld om te voorkomen dat de kosten van het faillissement op de samenleving worden afgewenteld. Het idee is dat de banken een gezamenlijke stroppenpot opzetten en dat de aandeelhouders en grote spaarders ervoor opdraaien. De Palestijnse ambassadeur in Tsjechië is om het leven gekomen bij een explosie in zijn appartement in Praag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er sprake was van een aanslag. Ambassadeur Jamal werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar korte tijd later. De 56-jarige Palestijn was samen met zijn familie in het appartement op het moment van de ontploffing. In Griekenland hebben autobezitters massaal hun kenteken ingeleverd. Veel mensen willen voorkomen dat ze dit jaar wegenbelasting moeten betalen. Gisteren vormden zich lange rijen voor de belastingkantoren met Grieken die hun kentekenplaten hadden meegenomen. Het was de laatste dag dat ze de belastingaanslag konden voorkomen. Door de crisis kunnen veel mensen hun auto niet meer betalen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Aan zee gaat het hard waaien. Morgen overdag zon, maar ook enkele buien. Met 8 tot 11 graden is het de komende dagen erg zacht. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnandsbaan bij de ANB. E de A15, Gorkum richting Europoort, is dicht tussen Ridderkerk en knooppunt Vaanplein. Het verkeer naar Europoort wordt omgeleid via de Van Brienenoordbrug Noordbrug over de A16, A20 en de A4.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 Son of a Preacher Man is origineel van Dusty Springfield en daar gaan we in het eerste uur naar luisteren. In het tweede uur horen we een cover van deze song. Natuurlijk ook country uit eigen land, verpakt in een blokje van drie songs. Een boordevol programma en deze keer ben ik eens lekker eigenwijs... door vooral songs te draaien die ik zelf mooi vind. En hopelijk ben je het met me eens. Laat ik beginnen met een favoriet blokje. Ricky's Keks opende met You Make Me Feel Like a Man. Blue Rodeo is van de partij met Till I Gain Control Again. En het blokje wordt besloten door onder andere Alison Krauss, Susie Borges en Cathy Mattia... met een mooie versie van Teach Your Children. Just like the sun, oh.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 Een complete collectie van songs geschreven door andere schrijvers. Kimmy belooft haar publiek om haar interpretaties van tijdloze covers aan haar setlist toe te voegen. Dit is mijn favoriete track, Cannibals. Geschreven door Mark Knopfler en Kimmy krijgt erbij de steun van Macha Ball. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Punk World, George Moulton. Crossroads. Kees de Haan. You Can Sleep While I Drive is geschreven door Melissa Etheridge en afkomstig van het album Thinking About You. Het album werd door de critici omschreven als glad en kreeg daarom geen fantastische beoordelingen.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 I don't wanna be left alone. So baby, you can sleep while I drive. I'll pack my bag and load up pocket, I'll carry my heart. I got some money I saved, enough to get underway. And baby, you can sleep while I drive. Wiley Gustafson is een singer-songwriter in het country en western genre. Als zoon van een rancher en dierenarts groeide Wiley Gustafson op tussen het vee en de typische cowboy, country en songs. Toen hij als tiener besloot om muzikant te worden, kreeg hij de volle steun van zijn ouders. En het succes in dit selectieve genre bleef niet uit. Ondanks het feit dat dit allemaal gebeurde in een periode dat het allemaal roll was dat de klok sloeg in de muziekwereld. De specialiteit van Wiley and the Wild West ligt in het blenden van typische western invloeden als... <clears throat> De specialiteit van Wiley en the Wild West ligt in het blenden van typische western invloeden als rockabilly en honky tonk met country en zelfs het jodelen komt regelmatig in de songs voor. Saddlebum. is on the run. Whichever way the wind blows, that's where I go. I'm a saddle bum. Just a saddle bum. I love to lope along. I'd wear the loop and here's a bloomin' happy tunes. I'm a croonin'. I'm a saddle bum. down the trail.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 Hij werkte ook met Glenn Campbell, die van grote invloed is geweest op zijn carrière. Carmelita is één van zijn songs. one's up to you. Said, you know, I love my baby, but she's hard headed like her mom. look you in the eyes and I hear your explanation and you seal it with a kiss. It's gonna take a ton of your loving to get me over this. Oh, Carmelita, why you been gone so long? I'm tired of sitting here staring out the window, hugging on the telephone. I've been in my mind, trying hard to find something that I did wrong. Nu het countryblok het eigen land. In Pinchitos Caliente kende ons land een aantal jaren geleden een puiken Tex-Mex band. Frederik Spicht heeft met Land een fraai countryalbum afgeleverd met daarop onder meer Drunk and Crazy. Somerset vertolkte Jesse Coulter's I'm Not Lisa op fraaie wijze. drunk and crazy. My love left, she don't want me back. My love left, and I love another fag. I guess I got a debt to pay. I'm just a dog. I guess I got a debt to pay. That's why she walks drunk and gray. Robert Mitchell behoort tot de top in Ierland en hij neemt ook regelmatig werk op in Nashville. In dem Old Hank Williams songs brengt hij een ode aan de oude meester. I got so drunk, I fell off my chair. I so much, I actually saw him there. with his guitar and his beer, the sorrow and the tears that always fills the old Hank Williams songs. I can just hear the lovesick blues. Your cheating heart's gonna tell on you from the long gone lonesome blues till I could never be ashamed of you. Lord, I love the old Hank Williams songs. Listen to that old jukebox playing, but you've got to listen to what those words are saying. Cold, cold heart, and nobody's lonesome for me. I think Hank knew he would never be free from the love that brought him strife and the sorrow that haunted his life. Lord, I love the moon, Hank Williams' song. playing. But you've got to listen to what those words are saying. Oh, it's cold, cold, heart and nobody's lonesome for me. I think Hank knew he would never be free from the love that brought him strife and the sorrow that haunted his life. Lord, I love the old Hank Williams songs. Lord, I love the old Hank Williams songs. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Southern Accent is geschreven door Tom Petty en nu dus opgenomen door Kimmy Rhodes op haar album Covers. where Flower zorgt voor de afsluiting van dit eerste uur met Thank You. Toepasselijker kan het niet. Tot zometeen bij het tweede uur. Well, I've been thinking hard about my life. Now I feel about being where I am. Well, who doesn't wonder if where You're a guitar player, oh, a businessman. And I can't feel goodbye shine.